Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De omvang van de brand in het Amerikaanse natuurpark Yosemite... is afgelopen weekend meer dan verdubbeld. Inmiddels is zo'n 260 hectare bos in rook opgegaan. Vrijdag was dat nog zo'n 100 hectare. De beroemde sequoia's zijn volgens nog onbeschadigd... zegt een woordvoerder van het park tegen persbureau Reuters. Sommige van die reuzenbomen zijn al meer dan 3000 jaar oud. Ongeveer 1600 mensen zijn geëvacueerd uit het gebied. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Justitie wist ervan dat Tachi vanuit zijn cel in de EBI communiceerde met de buitenwereld. Mede dankzij een tip van de FBI. Dat schrijft NRC. Volgens de Amerikaanse Veiligheidsdienst kon hij dat doen omdat één of meerdere bewakers waren omgekocht. Contacten waren er al voor dat zijn neef Youssef hem regelmatig bezocht. Die optrad als een advocaat. Later werd hij aangehouden omdat hij ervan verdacht wordt boodschapper te zijn van Taghi. Het OM zegt tegen NRC dat er aanwijzingen waren dat Taghi contact onderhield met de buitenwereld. Maar dat onderzoek daar nooit hard bewijs voor heeft geleverd. Steve Bannon, de voormalige adviseur van oud-president Trump... wil toch verschijnen voor de commissie die de bestorming van het Capitool... op 6 januari vorig jaar onderzoekt. Het is nog niet duidelijk wanneer en onder welke omstandigheden Bannon komt getuigen. Zelf wil hij graag in het openbaar worden gehoord. Eerder weigerde niet te getuigen. Die weigering kwam hem in november op vervolging te staan... wegens minachting van het parlement. En daarvoor moet hij later deze maand voorkomen. Bij metrostation Koolhaven in Rotterdam is afgelopen avond een man doodgeschoten. Hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Er zijn meerdere schoten gehoord. Getuigen zeggen dat na de schietpartij een donkere auto wegreed. Over de toedracht en de identiteit van het slachtoffer is nog niks bekend. Het weer, vannacht langzaam meer bewolking. Het koelt af naar graad of 13.